Syrische regering maakte de afgelopen avond bekend dat, het, dat ze bereid is het internationale verdrag tegen het gebruik van gifgas te tekenen. Voor zover bekend gaat de toespraak van Obama aan het Amerikaanse volk vannacht om drie uur gewoon door. De vicevoorzitter van het Britse lagerhuis, Nigel Evans, heeft een functie neergelegd. Hij besloot daartoe nadat hij was aangeklaagd voor aanranding en verkrachting. De 55-jarige Evans is lid van de conservatieve partij en openlijk homoseksueel. Hij zou de afgelopen 11 jaar acht misdrijven hebben gepleegd... waarvan volgens justitie zeven mannen het slachtoffer zijn geworden. Evans zegt dat hij onschuldig is en dat dat bewezen zal worden. Hij moet volgende week woensdag voor de rechter verschijnen. Evans legt alleen het vicevoorzitterschap neer. Hij blijft wel lid van het Lagerhuis. In de Roemeense hoofdstad Boekarest worden de komende tijd duizenden zwerfhonden gevangen en afgemaakt. Het parlement van Roemenië heeft daarvoor toestemming gegeven. In Boekarest leven tienduizenden zwerfhonden die vaak vals zijn. Elke week worden tientallen mensen gebeten. Vorige week werd een jongetje van vier doodgebeten. Dat leidde tot protesten en president Basescu riep het parlement toen op om haast te maken met een wet die het afmaken van honden mogelijk maakt. Het Nederlands elftal heeft zich de afgelopen avond geplaatst voor het WK in Brazilië. Oranje won de uitwedstrijd tegen Andorra met 2-0 door twee doelpunten van Robin van Persie. Nederland gaat in groep D aan kop met 22 punten uit acht wedstrijden. Doordat in dezelfde pool Roemenië verloor van Turkije is Nederland niet meer in te halen. Ook Italië heeft zich geplaatst voor het WK door een 2-1 overwinning op Tsjechië. Het weer. In de loop van de nacht neemt de buiigheid af. De temperatuur daalt tot zo'n 10 graden. Morgen vallen er nog buien, maar er is ook af en toe zon.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 Shake it up.